Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM verdenkt het bedrijf in Geldermalsen van omkoping van een consultant van de Wereldbank en van ambtenaren in Oost-Timor. Bij het bedrijf, bij de directeur en bij managers en administratie en computers in beslag genomen. De Wereldbank-consultant is samen met een vrouw gearresteerd in Londen. De Rijksrecherche werd deze zomer getipt door de Wereldbank. Die had aanwijzingen dat het Nederlandse bedrijf steekpenningen betaalde aan de Wereldbank Consultant. In ruil daarvoor kreeg het voorinformatie informatie over overheidsopdrachten. De Oost-Timorese ambtenaren zouden zijn omgekocht om de opdrachten binnen te slepen. De Tweede Kamer wil een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren om homoseksuelen te trouwen. In de Kamer heeft zich een meerderheid afgetekend die dat niet meer wil toestaan. De PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. De partijen willen een en ander nu in een wet vastleggen. Het kabinet staat naar verluid op een ander standpunt. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Op voorwaarde dat er in elke gemeente een ambtenaar is die geen probleem maakt van het trouwen van homostellen. De zeldzame Javaanse neushoorn is nog zeldzamer dan gedacht. Het dier komt tegenwoordig alleen nog voor op Java, zegt het Wereld Natuurfonds. Daar leven nog 50 exemplaren. In Vietnam is de neushoorn verdwenen. Het laatste exemplaar in dat land is gedood door stropers. Voor de KNVB stonden vandaag voor het eerst in een officiële wedstrijd de beste profclub en de beste amateurclub van Friesland tegenover elkaar, Heerenveen en Harkemaase Boys. In een uitverkocht Abelenstra stadion werd het 6-1 voor Heerenveen. Dan het weer nog vannacht vooral in het noorden wat regent, wordt een graad of 7. Morgen wisselen bewolkt, in de kustgebieden kans op een bui en het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein. En in Brabant wordt gecontroleerd langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.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 Why do you suddenly zee, strand en jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, van Jazz. Vanavond voor vandaag voor de laatste keer gepresenteerd door Hans Sandbergen. Die ook een groot gedeelte van het programma heeft samengesteld. Want samengestroomd in de studio zijn Fred, David en altijd mijn vaste gasten Koor van Koningsbrugge en Hans Rijmers. Heren, welkom in het eh, door mij voor het laatst gepresenteerde jazzprogramma. Nou Cor, ik zag jou al een stapeltje muziek bij je hebben, dus wat heb jij voor de luisteraars eh, uitgezocht? Nou, een beetje, een beetje, een klein beetje eh, herrie eigenlijk, want toch een, een beetje een feest en een afscheid. Meen je dat nou? Ja. Oké, okay, goed. En Hans, wat heb jij meegenomen? ik heb er eentje meegenomen en die heb ik je gegeven. En die mag van het uh, eh, Jazz Orchestra Concertgebouw met oh, fantastisch. Dus, eh, we hebben alle twee een voorliefde voor, eh, voor fluit. En dan met name de dwarsfluit. Ja. <laughs> En dan nog meer met name de dwarsfluit van Eden Ryerson. Ja. Maar die heb je zelf, dus ik ben niet mee. Ja, nee, Maar dit is ook een hele fantastische fluitist. Hartstikke goed. Die gaan we nog een keer uitnodigen in de krocht. Oké, deze, dwarsfluit Deze Nou, dat lijkt me fantastisch. Fred en David, leuk dat jullie er ook zijn dat jullie de studio helemaal versierd hebben. En eh, wie weet, misschien komen er nog meer mensen de komende twee uur dat we die eens gaan uh, draaien. Goed, ja luisteraars, ik heb natuurlijk eh, in, mijn, in mijn koffer ben ik gedoken. En uit een keur van muziek heb ik, ja ik heb nu geen nieuwe jazzmuziek die ik gekocht heb. Maar ik heb allemaal oudjes uitgezocht. En ik kwam spoedig terecht bij een van mijn favorieten, is namelijk Chad Baker. Chad Baker heeft in 1987 heeft hij een fantastische... Ehm, concert gemaakt in, in Tokio. En ik heb een stuk uitgezocht waarin hij samen speelt met de pianist Harold Dankert, Hein van der Geijn en John Engels. Trouwens, John Engels afgelopen 14 dagen over in de krocht te beluisteren. Fenomenaal. Luister u naar uh, Chad Baker met zijn mannen in Almost Blue. I'm a glum one It's explainable I met someone unattainable Life's a bore The world is my oyster no more All the papers Where I let the news with my capers now will spread the news Superman turned out to be a flash in the pan I've flown around in a plane I've settled revolution in Spain The North Pole I have charted But I can't get started with you around the golf course I'm on the par And all the movies want me to star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you You're so supreme Lyrics that I write of you Just for a sight of you And I dream Both day and night of you and what good does it do In 1929 I sold short In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you so free Lyrics that I write of you Just for Saturday And I dream 29 I sold short In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with dit was dus een, eh, Jamie Cullum. En het nummer was I Can Get Started. Het komt van een cd'tje, Devil May Care. En dat zijn oude opnames die die weer gewoon op een restyled en een beetje jazzy-achtig op de plaat gezet heeft. Nou, zeker eh, Cor voor de zondagmorgen is dat wel perfect om naar te luisteren. Dat lijkt mij ook. Ja, luisteraars, eh, het laatste programma, de studio stroomt vol en eh, ze zitten allemaal al aan de drank. Dus dat wordt, kan niet anders of het wordt fantastisch vandaag. Maar goed, ik heb gewoon een, eh, een watertje bij me, dus dat moet. Er moeten toch één nuchter blijven, niet? Nou, we zijn er meer aan de koffie. Hè? Ja, zo is dat. Goed, ja luisteraars, in mijn programma's van de afgelopen jaren liet ik altijd graag Nederlandse jazz horen. En als ik weer er één vond, dan stroomde ik niet om hem te kopen en u te laten horen. Ehm, ik had in het eerste stuk wat ik van eh, draaide van Chad Baker, waarin Johnny Engels eh, de drums beroerde. Ja, dan kom je al automatisch op eh, de bekende band uit de 60er jaren, de Diamond 5, onder leiding van de pianist Kees Slinger. En Kees die kon ook hele mooie stukken muziek maken. Dat heeft hij ook gedaan, speciaal voor Johnny Engels zijn verjaardag. En hij speelde hiermee met onder andere natuurlijk Kees Smal, Harry Verbeek en Jacques Scholz. En luister nu naar Johnny's Birthday. Ja, dit was de eh, Diamond 5 met eh, Johnny's Birthday. En dat was geschreven door de orkestleider van de Diamond 5, K Small Ter gelegenheid van de verjaardag van John Engels. Die dus een paar weken geleden, eh, nee twee weken geleden nog in de krocht te beluisteren was. Dat was trouwens een schitterend concert. Met Scott Hamilton. Ja, soms kom je muziek tegen en of dan hoor je dus eh, bij een concert en dan denk je, hé, hey, wat is dat leuk. En eh, dan draai je de plaat en dan denk je, verdorie, de kwaliteit is niet zo best. Maar het enthousiasme spettert er dan toch ook vanaf. En uh, verleden jaar mochten wij horen in Zandvoort. De big band Cabanza. En die hadden uiteraard een, eh, een cd'tje bij zich. Het enige cd'tje wat ze tot nu toe gedaan, gemaakt hebben. First Time Around heet het. En daar... Nou, het was eigenlijk hartstikke leuk om naar te luisteren. En de solo werd dus gedaan door de tenorsaxofonist Adam Spoor. En daar is wat mee, eh, Fred. Ja, vorige keer eh, kwam Adam Spoor hier binnenwandelen. Doet hij wel eens vaker. Dan eh, hebben we het over vooral zijn periode in de Haarlemse jazz scene. Waarin hij toch wel heel goed ingevoerd is. En verdraaid na aanleiding van jouw vertrek Hans, eh, worden er toch ook al altijd weer eh, krachten komende los. En Adam zegt, ik wil wel mee gaan doen. Lijkt me een goed idee. Want we, zijn, we zijn gaan onderhandelen. Eh, Hans. En ja eh, dat kwam eh, uitstekend uit. En Adam wordt toegevoegd aan het jazzteam. En we hebben hem hard nodig. Alleen we hebben één probleem nog. We zijn nog op zoek naar technici. Want niet iedereen wil of kan alleen de hele programma verzorgen. En vervolgens vanochtend, ja Hans Reinders komt binnen en die zegt... Fred, ik moet het nog met mijn vrouw erover hebben. ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Dat is erg, maar goed. En, eh, eh, Zo blij dat mijn vrouw luistert nu. Ja. <laughs> en is het, eh, is het mogelijk dat ik misschien ook toegevoegd kan worden? Nou, we hebben net ook onderhandeld, onderhandeld. Ik heb hem een glas wijn gegeven. Ja hoor, het was helemaal rond, Hans. Hij gaat waarschijnlijk ook meedoen. Nou, ik denk dat je naar Adam Spoor een hele goede hebt, want hij is diverse malen bij mij te gast geweest en hij heeft een uitstekende muziekkeus. Goed, ik wil, we zijn geen praatprogramma, we zijn natuurlijk, wilt u uw mond dicht houden meneer Rijmers? er ehm, eh, zitten rijmers die zitten gewoon doorheen te, te, babbelen. Dat kan natuurlijk niet in een jazzprogramma. Nou, we geven hem alle gelegenheid als hij aan de beurt is. Ja, okay, eh, prima. Goed, ehm, ik had het over de big band Cabanza. En ze spelen voor u, ze laten hoe u horen. Polka dots en moonbeats. was dus een uh, nummertje Boulevard van het Jazz het concert Jazz, uh, eh, jazz met solist van uh, de piano Peter Bates en op de fluit Ronald Snijders. Nou, dat is toeval. Misschien gaan we daar in de tweede uur nog wat van, van draaien, ik weet het niet. Maar toch wilde ik op deze zondagmorgen morgen even heel, heel wat anders laten horen paar weken geleden mocht ik samen met Hans Rijmers een, een jazzprogramma eh, samenstellen. En eh, kortom, dat was eh, zoals gebruikelijk enorm leuk. En we hadden over het algemeen dezelfde cd's bij ons. En dat maak je niet, dat maak je niet zo vaak mee. Eh, hij had een, een, cd bij zich van John Coltrane en Johnny Hartman. En ik had een cd bij me van Johnny Hartman en John Coltrane. Ja, dat kwam goed uit. En eh, schitterende muziek hebben die mensen gemaakt. En ik heb een stuk uitgekozen. Even kijken. Nummer drie, ja. Dat heet My One and Only Love. Luistert u maar. gespeeld door de tenorsaxofonist John Coltrane, die daarbij Johnny Hartman, zoals eh, Tom Hendricks al zei, een miskend zanger, een miskend crooner, begeleidde. Schitterende muziek op deze zondagmorgen in de laatste uitzending van, ja, van mij, van Hans Sandbergen. Nog zo'n stuk wat ik eh, gekregen heb van iemand en die kwam met een zanger aan, ik had er nog nooit van gehoord. Curtis Stigers. Prachtig prachtige stem, echt een prachtige crooner. En schitterende muziek gemaakt. Ik wil, dit stukje wil ik opdragen aan een speciale vriend van mij. Die voortreffelijke maaltijden kan koken. Mike Venture. Over twee weken gaat hij weer gezellig naar Amerika toe. Om waarschijnlijk recepten op te doen. Die hij dan volgend jaar weer kan koken voor mij onder andere. Ik hoop het tenminste. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door Paul Simon. Luistert u naar American tune. That is the time I've been mistaken And many times confused lives And I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I'm alright I'm alright I'm just with you don't expect to be bright and bon vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been what's gone now And I dreamed I was dying I dreamed that my soul rose unexpectedly And looking back down at me Smiled reassuringly And I dreamed I was flying statue of liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. We come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the nation's most uncertain hour and sing an American tune. Oh, but it's alright, it's alright, it's alright. We can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another. And I'm trying to get some rest That's all, I'm just trying To get some klein stukje eh, aan je gegeven. Dat is een stukje, het heet Dutch Songboek. Dat is het nieuwe cd van Jan Manu en Jasper Soffers. We gaan luisteren. En eh, zo zitten wij met eh, Jammer Nu zitten wij weer tegen de klok van 11. En eh, gaan we luisteren naar nieuws. En natuurlijk onze reclame, want uiteindelijk bestaat Radio ZFM hiervan. Nadat de intermezzo komen we natuurlijk weer terug met een mooi jazzprogramma.